De FIFA eist zeggenschap over politieinzet in de speelsteden en bereidheid van Nederland om desnoods wetten te veranderen. Veel steden en het kabinet hebben daarop aangegeven dat de burgemeester de macht houdt over de politie en dat het WK binnen de bestaande wetten moet plaatsvinden. Alle partijen hebben de contracten van de FIFA getekend, maar er zijn wel sideletters aan toegevoegd met zaken waaraan Nederland niet wil of kan voldoen. Morgen komt een delegatie van de FIFA voor overleg naar Nederland. In Drachten is een man van 25 aangehouden in verband met de vele kleine brandjes van vannacht. De man woont in de wijk De Trisken, waar op verschillende plaatsen coniferen en containers werden aangestoken. De brandweer had er de hele nacht werk aan. De man werd aangehouden op basis van getuigenverklaringen. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden opgepakt. Een parachutist is bij Ameland in de Noordzee terechtgekomen en gered door een helikopter van Defensie. De man was na zijn sprong uit het vliegtuig uit koers geraakt en belandde in zee. Iemand zag het gebeuren en alarmeerde de kustwacht. En die belde de vliegbasis Leeuwarden en een defensiehelikopter haalde hem uit het water. De parachutist kwam er zonder kleerscheuren vanaf. Hij werd op Ameland afgezet. De eikenprocessierups komt nu in heel Nederland voor. Groningen was de laatste provincie waar de rups nog niet was aangetroffen. Maar nu zijn in Ter Apel, Musselkanaal en Sellingen jonge vlinders gevonden. En dat betekent dat er in een straal van een kilometer een nest moet zitten waar de rupsen zijn uitgekomen. De haartjes van de rups kunnen bij mensen ernstige klachten veroorzaken.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 I come. dead battery is to love. Yes, then you'll know you're in and you're out. You're up and you're down. You're wrong it's right. It's black and it's white. We fight, we up, we kiss, we make up. You don't really wanna stay, but you don't.